uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De islamitische terreurgroep IS heeft op internet een video verspreid... waarop leider Abu Bakr al-Baghdadi te zien en te horen zou zijn. Als hij het echt is, zou het voor het eerst in vijf jaar zijn dat er beeld van hem opduikt. De man in de video spreekt over de slag om de Syrische plaats Baghouz, Het laatste bolwerk van de IS viel vorige maand. De spreker zegt dat IS wraak zal nemen voor IS-strijders die werden gedood en gevangen genomen voormalige beveiliger van PVV-leider Wilders die informatie heeft gelekt gaat in hoger beroep. K vindt de straf te hoog, zegt zijn advocaat. De rechtbank veroordeelde de oud-politieman vandaag tot zeven maanden cel, twee maanden langer dan de eis van het OM. K deelde vertrouwelijke informatie met bekenden, onder meer over de woonplaats en de beveiliging van Wilders. Zijn advocaat erkent dat de beveiliger te loslippig is geweest, maar zegt dat dit geen gevolgen heeft gehad voor Wilders. Bovendien is de man zelf zijn baan kwijt. Twee mannen uit Venlo en hun vader zijn veroordeeld voor de mishandeling van leden van een ander gezin. Ze sloegen met knuppels hun moeder en haar twee zoons in elkaar. De drie dachten dat een van de slachtoffers iets te maken had met een inbraak bij familieleden. Volgens de rechtbank werden de jongens bijna doodgeslagen. De vader is veroordeeld tot vier jaar en zijn zoons kregen gevangenisstraffen van zes en zeven jaar. Drie criminelen die bankrekeningen leeghaalden via phishing... zijn veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf. Drie anderen krijgen taakstraffen tot 240 uur... omdat ze hielpen het geld weg te sluizen... en er luxe goederen van kochten, zoals auto's en horloges. Een van de veroordeelden is een vrouw die klanten van de Rabobank belde. Ze deed alsof ze daarbij werkte en kreeg zo inloggegevens los. De vrouw moet bijna 350.000 euro terugbetalen aan slachtoffers. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met kans op regen en minima rond 8 graden. Morgen in de loop van de dag bijna overal zon.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 Dat, dat verschaft natuurlijk enige uitleg. De Cats met Sure is a Cat. Ehm, want eh, vanmiddag eh, ging ik even Bart van der Meer even plagen... in het eh, programma Matchbox tussen 2 en 4. Want ik zat een beetje half naar zijn programma te luisteren... maar ook half naar Radio 2. En ineens hoorde ik bij de NPO Radio 2 in het programma... Eh, de platenbonanza zonder Rob Stenners. En eh, daar had ik dan ook weer een meningsverschil met een van mijn oud radio daarover. Want hij vond de Stenners een zak. En ik vind het gewoon nog steeds een radiogenie. Dus daarom eh, zal de mening wel over in het midden blijven. Maar het ging op een gegeven moment dat de nieuwslijzer Martijn Nijhuis... bij de gastpresentator Timur Perlin zei... Ja, ik zit op Spotify en ik draai wat nummers van de Cats. En daar staat bij... Ja, Don't Use It of eh, Not For Use eh, Anyway. Dus, eh, en hij dacht dat het in eerste instantie voor de titel gold. Maar het bleek dus iets heel anders te zijn. Dat had met het geluid te maken. Want wat blijkt nou? Eh, er zijn een aantal dingen die zijn eh, dan op een gegeven moment eh, opnieuw gemasterd. En met, het, met het scheiden der kanalen van de stereo en dat soort dingen... vonden de mensen van de Cats dat toch wat minder. Dat, dat die versies op Spotify stonden... dat die niet meer gedraaid moesten worden. En al helemaal niet op de radio natuurlijk. Dus dat was de reden. Nou, ik denk ja, lekker eigenwijs. Want ik ben een radiopiraat. En ik hou daar natuurlijk een beetje van. Ik doe dat dus gewoon wel. En ik draai gewoon Sure is a Cat, want die stond ook op de verboden lijst. En Bart van der Meer, die zei nog eh, via Facebook... je kan hem gewoon draaien hoor, dus, eh, dus bij deze heb ik dat gewoon gedaan. Ja. En eh, aanleiding om dan toch de Cats te draaien... is straks dat er nog een cover van de Cats is. En dan gaan we gewoon een stap met het heden maken. En, want dat is een hedendaagse band, ook uit Volendam, namelijk Alaska. Want die hebben namelijk ooit een nummer van de Cats gecoverd. En als we dat dan toch over covers hebben... Ik zou zeggen, pak een microfoon. Want eh, ja, je mag eh, die even erbij pakken. Want eh, dat is denk ik de juiste die je nu hebt. Um, vier, over 4, Koen. Ja, want, ja, <laughs> want vanavond hebben we Koen Alvarez te gast. En dat heeft ook een reden, want Koen gaat afstuderen. Zeker. Voor eh, het eh, gedeelte in Holland, hè? was het toch? Ja, conservatorium eh, in Holland, in Haarlem. En ik ga afstuderen op gitaar. Jij gaat afstuderen op gitaar. Nou, dat gaan we vanavond voor een deel mee, meemaken. Want het, ja, weet je wat het is? het, het is een beetje zo gelopen van... Koen eh, hoeft ook niet ver te lopen. Die, eh, die hoeft alleen, eigenlijk alleen maar vanuit het Zandvoortse centrum te komen. Iets verder weg natuurlijk. Ja, <laughs> zeker. Want het was eerst dichterbij, 350 eh, meter. Maar het is nu iets meer dan een kilometertje lopen. Maar goed, het is niet zo ver, denk ik. Nee, joh. En jij hebt op een gegeven moment aan ons gevraagd... zouden jullie mij een handje kunnen helpen? Tuurlijk doen wij dat. En over koffers gesproken, als we dan toch nog eh, hier en daar wat koffers laten horen... Eh, dan eh, is het ook in de, uitzending van vanavond... dat Koen enkele nummers ook koffert. Ja, zeker. Wat nummers dat ik heel graag zelf had willen schrijven. Maar, die al geschreven zijn. Dus dat te laat. <laughs> ja. Maar dat verhindert het creatieve proces toch denk ik niet, of niet? Nee, zeker niet. Alleen maar meer inspiratie natuurlijk. Ja, want uh, jij blijft eh, denk ik toch gewoon eh, werken aan liedjes die tot de verbeelding willen spreken, of niet? Dat, dat, is wel het plan, ja. ja. Nou goed, we gaan straks eh, natuurlijk eh, zes nummers eh, laten horen. Ehm, natuurlijk loopt er ook een livestream. Die zal ik zo dadelijk even delen op de sociale media, op Facebook. Zet ik dat erop, want ja, ik ben te zien op dit moment. En dat heeft, ja, even zwaaien. het loopt wel een halve tel achter, dus oh. <laughs> dat, is wel weer... Dus op het moment dat wij weer drie zinnen verder zijn, wordt er gezwaaid, weet je. Zo werkt dat dan. Maar goed, eh, het is te volgen op YouTube. Zoals een eh, Zandvoorter dat eh, pleegt te noemen. Dus dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. En als we het over YouTube hebben... dan hebben we het ook over een aantal dingen... Die, waarin in mijn mailbox hebben gezeten. Zo is daar bijvoorbeeld van Richie Lee en Twice the Same... ik heb een nieuwe videoclip. Nou, die gaan we nu draaien straks straks draaien bedoel ik. Die gaan we in dit, deze uitzending wel laten horen. Er zitten natuurlijk nog veel meer leuke dingen in. En eh, als we het dan toch over Zandvoortse muzikanten hebben... en er is een uitvoering op YouTube bekend... en die is poep, poep goed. En hij komt uit Zandvoort, Ruud Houweling. Hij is ooit eh, geweest bij Leo Blokhuis. Ook op NPO Radio 2, maar dan wel op de zondagavond tussen 10 en 12. En daar eh, heeft hij een versie eh, laten horen van Erasing Mountains. Ah, dat is onvoorstelbaar. Maar goed, eh, ik, wij doen het toch met het albumversie van, van Erasing Mountains. Gelijknamige album. we draaien dus niet wat van de EP. Waar een aantal nummers van de Cloud Machine nummers op staat. Die hij opnieuw bewerkt heeft. maar goed, we doen het nog even met het solo album van een aantal jaren terug. En de bedoeling is, is dat Ruud natuurlijk hier eh, gaat komen in juni. Maar dit is nog die hele mooie versie van zijn eigen album Erasing Mountains. ocean breathes eternity just I thought that you dat was Levi. En Levi heet voluit Levi Cox. En zij komt 9 eh, mei eh, naar onze studio. 2 mei had ik eh, eigenlijk ook wel iemand willen, willen strikken. Maar ik wist al een lange tijd, daar was wat mee met die 2 mei. En dat heeft met de activiteiten van Marcus weer te maken. Want Marcus fotografeert nogal graag. En dan moet hij naar Bevrijdingspop de voorbereidingen treffen. En dus hebben we volgende week gewoon een reguliere uitzending. Dus dan weet je dat ook alvast. Geen live muziek, want ik heb geen techneut. Dus, dus dat, eh, dat is de... Hij is er nu in ieder geval. Gelukkig wel, want eh, ja, hij knikt ook. En eh, inmiddels is de camera een beetje verzet. Want aan de andere kant staat Koen. Ja, inderdaad. Want dan moet ik ook nog even dat lijntje openzetten. Inderdaad. Ehm, want jouw eindexamenopdracht is op... 20 mei in Theater Krocht, hier in Zandvoort. Ja, dat is, dat is helemaal eh, dichtbij, want dat is eh, geloof ik hemelsbreed, denk ik, 200 eh, meter. Dat is voor mij rollend te doen. Ja, dus op de terugweg, zeker. Ja, 22 mei, dan... 20 mei. 20 mei, oké. dat is maandag 20 mei. Maandag 20 mei, dan speelt Koen in Theater de Krocht. maar goed, vooruitlopend daarop speelt hij nu bij ons. Want het is nog een maand kan altijd, eh, is altijd lekker om ook even voor de radio natuurlijk even de boel eh, warm eh, ja, te Ja, zeker. wat voor een avond gaat het worden? Het, ik ga ongeveer een uurtje spelen. Hm? En daar ga ik eigenlijk laten zien wat ik dit, deze vier jaar een beetje heb gedaan op school. Wat ik allemaal heb geleerd. En het wordt uiteindelijk een country Americana indie folk avond. Oké. Nou weten we dat, eh, dat jij dat eh, kan. Want bij Greenfield hebben we je hier eh, gehad in, die, in die rol. En we hebben je natuurlijk ook zelf al een keertje gehad. Zeker. En, het, het, gaat om de gitaar. in dit geval heb je nu een akoestische gitaar bij je. het zijn nummers die je zelf hebt gemaakt. Maar ook nummers die je eigenlijk had willen schrijven. Zoals je net al zei. maar al geschreven zijn. Inderdaad. Ik heb een mooie selectie gemaakt met inderdaad een paar eigen nummers. En een paar nummers die ik gewoon heel vet vind en al heel lang wil spelen. Ja. En dat mag eindelijk. Goed. Eh, we maken voor deze keer een uitzondering. Het is niet zo dat eh, mensen die thuis zitten te luisteren... hey, dat wil ik ook wel, koffers spelen. Ja, dat, eh, dat is niet helemaal de bedoeling. Eh, maar goed, voor Koen doen we dat één keer... omdat het te maken heeft ook met zijn eindexamen. Maar we weten dat hij ook eigen nummers brengt. En die zitten straks in het volgende gedeelte van deze uitzending. En we beginnen dus met de koffers. Met de twee koffers. En daarna zitten we in een blokje van nog eens twee. En daar zit een koffer en een eigen nummer van hem. Yes. Zeker. En helemaal aan aan het eind zijn er twee eigen nummers. Dus dat eh, is een beetje het, eh, het, plan van vanavond. Dus ik zou zeggen, welke twee nummers ga je nu laten horen die al gekofferd zijn? Of tenminste, die al geschreven zijn en die jij graag had willen schrijven? Nou, ik ga eerst If We Were Vampires spelen van Jason is wel, En dat is in mijn mening het mooiste liedjes, liefdesliedje dat ik ooit heb gehoord. Goed, laat maar horen. Ja, de druk is nu hoog. <laughs> It's not the long flowing dress that you're in, or the light coming off of your skin, the fragile heart you've protected for so long, or the mercy in your sense of right and wrong. It's not your hands searching slow in the dark, or your nails leaving love's watermark. Not the way you talk me off the roof. Your questions like directions to the truth. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together, but one day I'll be gone one day you'll be gone. If we were vampires and death was a joke, I'd go out on the sidewalk and smoke and laugh at all the lovers and their plans. I wouldn't feel the need to hold your hand. Maybe time running out is a gift. I'll work hard to the end of my shift and give you every second I can find. And pray it isn't me who's left behind. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. One day I'll be gone, one day you'll be gone. knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. But one day I'll be gone, one day you'll be gone. een uh, beschaafd jazzapplausje zoals Pepe Fischer dat zou zeggen eh, eh, tijdens de Rob Agda Award. Want Marcus en ik zijn nu de enige. Maar goed, er zijn hier tijden geweest dat het bijna een uitverkocht huis is in, in deze oh. studio. Dus. Maar goed, dat maakt het toch ook wel weer intiem. Het tweede nummer wat je als koffer laat horen. Ja, het tweede nummer wat ik ga laten horen ga ik niet spelen op mijn eindexamen. Helaas. Mhm, mhm. Maar het heeft wel een verhaal. Ik eh, ben opgegroeid in Spanje, dus ik wil eigenlijk bijna altijd als ik speel wel een Spaanstalig nummer spelen. Dus dat ga ik die avond ook doen, maar het wordt niet dit nummer. Dat nummer ga ik nog even geheim houden. Dat, dan moeten mensen maar komen kijken, kaartjes kopen. Dus ik ga Agua van Jarabe de Palo spelen. Prima! ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por Camelo si me miras. Pasión y mezcla. Agua y sed. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. confundo tus caricias por camelos si me mimas. Pasión y ley pero el agua no está cerca cuando uno quiere vas a ser mi amiga. Cuando esta carta reciba mensaje hay entre líneas. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando Na zo'n mooi liedje... Ja, komt er toch ook, eh, ook weer een wat stevig werken aan. Het is, het, is, het is echt een overgang van heb ik jou daar. Ja, ik waarschuw de mensen maar thuis. Dat is een mooi Spaans eh, liedje wat Koen heeft eh, laten horen. Maar nu is het eigenlijk zoiets als van rock and roll forever. Want het is de tijd voor het nieuwe werk wat van Kid Harlequin afkomstig is. En dat komt van zijn nieuwe EP Apoca Politics. En dit is het titelnummer. heet Zabriskie. En dit was iets wat ze al voor ons eh, hebben uitgestuurd. Eh, Leap into Flames van Sammy Stereo. Daarvoor hoorden we Kid Harlequin. Eh, de oorsprong van Kid Harlequin ligt in Amsterdam. Maar tegenwoordig opereert hij uit Rotterdam. Dat is heel erg leuk. Amsterdam, Rotterdam. Zoiets als wat, wat Kees van Amstel in zijn column heeft gezegd op NPO Radio 1... als wij de, de, de, de MotoGP naar Zandvoort halen... dat is zoiets als Ajax in de Kuip spelen. Zoiets. En dan heb ik het over Kit Harlekin... die als Amsterdammer dus nu in Rotterdam bezig is. Ja, zo zit het dan een beetje. En Sammy Stereo, dat is een uh, knotsgekke Amsterdamse band. Eh, leuk is dat wij dus nu al eh, gelijk ook reacties krijgen... op ons YouTube-kanaal, livestream. Kijk nog eventjes goed in die camera. dat loopt wel een halve tel achter, maar ik ga nog wel even door. Uh, zo dadelijk gaat Koen het tweede blokje spelen. Daar zit één cover in en één nummer van hemzelf... Maar zover is het nog niet. We hebben natuurlijk ook nog eh, muziek eh, van, eh, van wat schoonheid betreft. En dat is Anne van Damme. En dat nummer dat heet Waves. Ship safe to shore didn't bring back what it was looking for. don't, I don't slowly, taking my shape. I won't get knocked over again by these waves. Sometimes they tower all over me, trying to, to, to, to take me, wash it all away. Have to remind myself that really I'm okay. My roots are deeper this time, won't wash away. Roots are deeper this time, won't wash away. I don't need the waves to take me higher. I don't want them crashing down. Taking all that flows around. I don't need the waves to take me higher. I'll stay steady in the current, slowly taking my shape. I won't get knocked over. mocht je de nodige... Ja, eh, het lijkt net alsof het een single is die blijft hangen. Dat je het eh, normaal gesproken altijd de naald een stukje verder moest eh, zetten. dat heeft denk ik toch een beetje met de computer te maken. Die af en toe nog wel eens wat van die schokjes vertoont. En anders is het de programmatuur van meneer Van Donschot... die een beetje loopt te protesteren. Want wij maken daar gebruik van als programma. Maar goed, dat is iets voor de technische dienst. Kijk weer naar achteren. Dus dat, dat wordt nog een puntje daar. Dus dat <laughs> dat is heel fijn. Goed, het is weer tijd eh, om eh, te kijken naar de andere kant. Want uh, Koen staat alweer klaar. ook als de, de, camera staat ook al op hem gericht. Dus dat gaat helemaal goed komen. De, de, de, cover en het eigen nummer. Ja, ik ga als eerste een liedje van mijn meest gedraaide artiest op Spotify van 2018 spelen. Hm? En dat is Tallest Man on Earth. Ah, oké. easier than land. Evil's in my pocket, and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. And I throw it in the current that I stand upon so still. Love is all from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, and mine has learned to kill. like rise from the harness of our goals. Here come the tears, but like always, I let them go. Just let them go. Now spikes will keep on falling from the heavens to the floor future was our skin, and now we don't dream anymore. No, we don't dream anymore. And this house we made from spider webs and clouds are rolling in. Like this mighty river's both my savior and my sin. Oh, my savior and my sin. could rise from the heart. upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your strength is in my hand. Oh, your strength is in my hand. And I'll throw it in the current that I stand upon so still. Love is all from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, and mine has learned to kill. said I could ride. En natuurlijk is er ook nog een eigen nummer in dit blokje. En daar gaan we nu naar luisteren. Ja, dit nummer heet Hoop. Hello, friend. been so long apart that I to call you and hear your voice again. I hope you remember me. I hope the number's right. I hope you still sing with your heart in your hand. Like I do, like I do, every time I think of you. Like I do like I do, and I hope I'll see you soon. I can still see the spark in your eyes every time that I close mine. I hope you'll pick up now. I hope that you're still there. I hope you remember me and the way I made you smile. Like I do, like I do, every time I think of you. Like I do, like I do. see you soon. Do you still wear that flowery skirt? Do you still? still. Dat was hoop. En hoop gaan we straks ook hebben in het volgende uur. In ieder geval met eh, Koen. Die eh, 22 mei, ik zeg het nog maar, op, eh, in 20 mei, 20 mei Theater de Krocht in eh, Zandvoort. Daar eh, gaat hij zijn uh, eindexamenopdracht vervullen voor een publiek. Ik ga weer even verder met muziek te draaien. Dat doen we met deze van Canvas Blanco. Want die jongens die komen er ook aan. 16 mei zullen ze hier zijn. En dit is van het album Exilio Babylon. There's a gathering at the crossroads near the Babylon. A unifying destroy and the battle's on. There's dancing around the totem, cause the battle's on. good old time's sake, one last time. Dat was hem eh, helemaal, eh, deze van Canvas Blanco. En het nummer dat heet Babylon, dat eh, zeg ik er eventjes bij. Ehm, we hebben er nog eentje die we nog kunnen draaien. En dat is Roy de Smet. Hij is een van de mensen, de drijvende krachten achter de Piers Songwriters Guild. En hij heeft ook eigen nummers inmiddels geschreven. En een paar daarvan zijn dit jaar uitgebracht. Zoals bijvoorbeeld deze Golden Honey Mirrors.